Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw bloedige aanvallen van bendes in de hoofdstad van Haiti. Volgens een ooggetuige zijn ongeveer 15 mensen gedood. Een lokale hulporganisatie zegt dat de gewapende bendes als een dolle tekeer gaan. En op verschillende plekken aanvallen. Ze vermoorden en verkrachten mensen en steken dingen in brand. Op beelden is te zien dat inwoners hals over kop vluchten met de belangrijkste spullen die ze hebben. Het is al langer onrustig in Haiti en dat is eigenlijk een understatement. Vier jaar geleden werd de president vermoord. Er zijn al bijna tien jaar geen verkiezingen geweest vanwege bendegeweld en corruptie. Koffiedrinkers hebben het ongetwijfeld gemerkt. Koffie is flink duurder geworden de laatste tijd. Slecht nieuws voor jou misschien, maar niet voor het moederbedrijf van Douwe Egberts. Dat vertelt economiecollega Roland Muller. Er is heel veel meer koffie verkocht en dat doen ze ook inderdaad tegen een hogere prijs. Die prijs die eh, jij en ik betalen in de, in de supermarkten en bij de, de koffietentjes. En daardoor werd eh, bijna 9 miljard verdiend. En onderaan de streep bleven dan 543 eh, miljoen euro over in 2024. dat is echt heel veel meer dan het jaar daarvoor. Dat is bijna 50% eh, meer. Waarschijnlijk blijft de koffieprijs nog wel een tijdje hoog. De oogst in Brazilië, een belangrijk koffieland, begint in mei. Als die goed uitvalt, kan de prijs weer wat gaan zakken. De presentatrice van een ontbijtshow in Argentinië kan waarschijnlijk ander werk gaan zoeken. Ze liep vanochtend boos weg omdat er tijdens de uitzending iets misging. Op het moment dat zij het weerbericht wilde doen... kwam op het scherm achter haar de verkeersinformatie in beeld. Zo kan ik niet werken, roept ze terwijl ze er vandoor gaat. No se puede laburar así. No se puede laburar así. Bueno, bueno, Tranqui, tranqui, tranqui. No pasa nada, mi amor. Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui. No pasa nada. Son días, son días, laburamos mucho. Ja, niks aan de hand, zegt haar collega. En we werken allemaal hard. Intussen hoor je op de achtergrond hoe zij schreeuwend en vloekend door de gangen loopt.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 I like it. Are you it too? I like it. Uh, eh, en jij, eh, Orno, uh, like jij het ook? Like jij ja, het ook? ik like elke... <laughs> Like dat lijkt jou wel wat ook. Alles op Facebook like ik. <laughs> ja. Hey, jij hebt gekozen voor José Feliciano. Ja, nou, ja. Je rookt toch helemaal niet, of wel? Rookt. Nee, Light My Fire heb je toch? Light My Fire, ja, oh, op die manier. Op, dat, op, die fiets.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 Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light. set the night on fire. Mm, the time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Ja, ik ben een raar. Ja, ja, ja, luisteraars, er kwam een valse duif voorbij vliegen. <laughs> ja, daar heb ik een keer aan Uh, eh, dat ik dat dus onder mijn vlucht, mm. terwijl ik dus vlieg... Tuurlijk, ja. Dat ik dus deze geluiden nog voort kan maken. <laughs> Je zou bijna denken dat je een broer van eh, Helene Fischer eh, bent of de vader. Oh, dus daar zijn wij een keer naartoe geweest hoor. Dan nou weet je dat nog? in Duitsland. maar dat, dat ik daarop kom is eigenlijk omdat zij die, die acts doet. Weet je wel, door, de, door en dan met een, hè, dus eh, al bewegingen maken, salto's en, en noem maar wat. Eh, en dan zingen. Ja. Ik vind dat echt, als je dat kan, ja. vind ik echt knap hoor. Eh, Emma Kok heb ook met Helene Fischer samengezongen, weet je dat? Nee. Ken je Emma Kok? Die, dat, meisje wat bij André Rieu... Oh, oh, ja, ja, ja. Ja, oh, dat heb ik een keer gezien, ja, op tv, op de ZDF. Ja, dat ze, voilà, zong ze. Ja. voilà, voilà. Alma Ja, weer. hou weer. <laughs> Ja. Eh, eh, doe jij het nog wel eens? <laughs> ja, iedereen doet het namelijk. Eh, thee drinken? Nee, iedereen doet het, joh. Ja. Iedereen doet het. Luister maar. Robert Long. een kater en snelle jongens doen het even hup. Postbodes doen het in de gleuf en pedofielen doen het op hun knieën. De meeste trio's doen het met z'n drieën en tegenlegers doen het soissant neer. idioten doen het onbespoten en homofielen doen het met hun poten en keukenmeiden doen het met gegil. Kampeerders doen het in een tent, gemengde koren doen het met z'n allen en jeu boelers doen het met hun ballen en dameskappers doen het permanent. stelling en een blinde doet het op de tast. Maagden stellen het nog even uit, ex-katholieken doen het zonder Rome en Popiopie doet het in zijn dromen. En ik, ik doe het als ik vlaag. iedereen, iedereen doet het zelf. Hans Wassenaar doet het. En die komt het voor u doen, eh, luisteraars. Na de klok van 12 uur. Dan komt hij hier eh, de studio binnen stormen. Dat is heel, hij is al binnen gestormd. En eh, je hebt mooi weer meegebracht, Hans. Dat vind ik nou weer sportief van je. Ja, maar weet je, het zonnetje zet ook van binnen, Kijk. Dat zit hier, hè? Ja, Kijk, ook, ja. In je hart. In mijn hart? In je hart. Al ja. 55 jaar. <laughs> Fantastisch. heb je wel lekkere muziek voor ons meegebracht? Jouw muziek. Mijn muziek? Nou ja, de muziek <laughs> die, jij, leuk, die muziek die jij leuk vindt. Ik wou, ik wou dat de auteursrechten had van een paar van die plaatjes maar. Een paar? Ik, Dat weet ik niet zomaar. Dat doe ik ter plaatse altijd. Er zijn bepaalde, bepaalde nummers, als je dat geschreven zou hebben... Ja. zou hebben, met een dikke streep onder zou hebben... Ja. dan had je nou niet meer hoeven te werken. Ja, bij, waarschijnlijk, bij... waarschijnlijk niet. <laughs> vrijwilligerswerk bij ZFM Zandvoort. Ja, dat levert niks op, kost alleen maar geld. Dat wel. <laughs> Uh, Onno die heeft gevraagd, eh, I will follow him. Nou, ik hoop, ik hoop Frank dat... Perry, eh, ja, ik hoop... I will follow him, follow I must follow him. Ever since he touched my hand, follow him. follow him. Kennen jullie eh, de zomer van 71 eh, nog herinneren? Zeg jullie dat iets? De zomer van 71 was een hele beroemde zomer. Deze. Vier seizoenen. Als het goed is hoor. af en toe doet hij het niet. Als hij werkt. Ja. <laughs> Hans Wassenaar is wel een dierenbeul Ja. On a rainy night without you, my tea turned cold. But it didn't matter anyhow, cause the tea was old. Past the edge of my cup, I look through the window. But there's little to see just the raindrops and me warm It ain't easy You see In my room it's quite a mess How I miss you you'll never guess And the people on the sidewalk I just let them talk always let to see them walking past our door. You'd the snowflakes in the winter and so much more. Whoa, late that summer of 69. The dream. 71. Dat waren natuurlijk bollet en Bolland. En onze Onno, luisteraars, onze Onno... Die oh, zit nou ja, ja, ja, je bent weer aan de beurt, jongen, je bent weer aan de beurt. Onze Onno, die is fan van Journey Kagman heeft hij me net verteld. <laughs> hij vindt Journey Kaagman zo leuk. Ja, ik vind dat een leuke meid, eh, hoor. Zo stond te dansen op dat nummer, ja, Ja, ja, ja, Maar dat varieerde, dat varieerde per seizoen. Ja, Journey Kachman en Seasons. Earth and Fire natuurlijk. nou zal ik maar eventjes eh, direct opnemen. We hebben een beller. Hallo? Hallo? Nou, hij heeft weer opgehangen. Het is niet te geloven. Het is niet geloven. Nou, wordt hij zeker gestoord in zijn werk of zo. Ik weet niet. Of zij natuurlijk. wat. ik... Bij een winkel wil bestellen of zo. Ja, ik weet niet wie de beller was. Die denkt, oh nee, nee. verkeerd nummer. Ja. Nou, we gaan maar weer even terug naar Journey. kwijt aan de luisteraars. Als je, als je me belt, dan, eh, dan druk ik een knopje in en dan hoor je de muziek. En dan moet je gewoon blijven hangen, want dan vervolgens kom je eh, vanzelf in de uitzending. Dus even geduld hebben. Dus als je me belt, hoor je muziek. En, eh, als, als het goed is tenminste. En dan gewoon even blijven hangen en dan kom je vanzelf in de uitzending. Dat even voor... Ik weet niet wie me belt. Ik heb wel een vermoeden, maar ik weet niet of het waar is. There were times Ja, terug naar de jaren 60 met eh, Journey Kageman, Earth and Fire. Eh, we, hadden net, eh, we, hebben het Bolland en Bolland gedraaid. Wat vinden jullie ervan, mannen, van Bolland en Bolland? nou, daar laat ik me maar niet over uit. Nou, Hans, wat vind jij ervan? Nou, ik vind Bolland en Bolland zijn in ieder geval goede regisseurs. Ze hebben goede liedjes gemaakt. Ja. En ja, ik vond ze altijd toch wel aardig zingen, moet ik eerlijk zeggen. Maar we hadden ook een, een groep die heette, hoe heette die ook weer? van Only Lies. Eh, Greenfield en Koek. Greenfield en... Ja, ja ontbijtkoek. ja, ontbijtkoek, hè? Greenfield en ontbijtkoek. Ja. <laughs> Met Only Lies. En dat kun je Orno niet wijsmaken, want die gelooft niet in leugens. Nee, echt niet? Nee, dat gelooft die, niet. Die gelooft meer in fairy tales, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja, <laughs> nou, hoop ik wel dat hij het doet, dat Only Lies. Ja, hij doet het. Beste luisteraars, Only Lies zijn alleen maar leugens die ik vanmorgen vertel. Ja. lets me, that lets me down. Ja, dames en, eh, dames en heren, luisteraars. Mia eh, mea culpa, mea culpa. Weet je wat dat betekent, Hans? Mea culpa? Geen idee. Mijn schuld. uh, <laughs> altijd, jouw, <laughs> altijd jouw schuld. Ja. Ik, had cabaret zullen draaien om uh, half twaalf natuurlijk. Nou, alsnog Tineke Schouten, de naaister van de koningin. Ik had me toch ontslagen? Nou, ik vond het zo vals, jongen. Maar ik heb nou een nieuwe baan. Ik werk nou op Paleis Soesdijk. Als naaister. Ja, want het was zo dat uh, zij de koningin, haar prinses Juliana... Die was toch verleden jaar uitgeroepen tot de slechtst geklede vorst ter wereld. Nou jongen, dat vond ik zo vals, jongen. Want ik vind ze juist hartstikke leuke dingen, van ik, hoor. Ja, toen was haar naaister, die was kwaad weggelopen, hè. En toen vroeg ze dus iemand anders, of tot ze dus iemand anders erbij wou. Nou, dus ik denk, dat is wat voor mij, hè. Dus toen ben ik verleden week ben ik wezen solliciteren. Oh, jongen. Een jaffie, je mens, jongen, jongen. Ze zegt tegen me, ze zegt... U lijkt mij wel een koddig mens. Ik zeg, nou, u mij ook wel, hoor. Ze zegt, ja, u bent eigenlijk zo volks. Ik had liever iemand van adel. Ze zegt, maar ik zal het toch maar zeggen... op de een of andere manier durf ik het toch wel met u aan. Ik zeg nou, andersom, idem dito. Ze zegt, maar ik wil wel graag nog even een proefstuk van u zien. Ze zegt, maakt u maar eens iets voor mijn man. Ik zeg, hoe heet u weer uw man of dat hij heet? Ik zeg, eh... van Bietenveld, altijd lippenstift of zoiets, hè? ik zeg, nou, stuurt u harenprins me langs? Opeens, daar stond harenprins voor mijn neus. Nou, toen hebben we heel gezellig hebben we zitten babbelen, eh, jongen. Want ik zeg, nou, ik zeg, ik moet dus een proefstuk voor u maken. Ik zeg, eh, maar wat had u gehad willen hebben tot u het ook hebben wou? Hij zegt, nou, ik ga binnenkort ga ik op leeuwenjacht. Ik zeg, zo? Is dat even lekker? Ik zeg, nou, ik zeg, dan maken we toch gewoon een leuke safaribroek? nou, dat vond hij goed. Ik zeg, maar heb u daar nog speciale wensen voor die safaribroek? Hij zegt, nou, nou u het zegt, als u een safaribroek maakt... heb ik graag een paar extra zakken voor mijn patronen. Ik zeg, oh, ik zeg, naait u zelf ook dan? Dus nou jongen, ik kan de gang. Knippen, belakken, borduren, rijgen. Nou, had ik heel leuk, had een hele leuke broek gemaakt. En er kwam zijn prins, die kwam hem passen. Nou, ik zeg, eh, zeg maar eerlijk, hoe zit hij? Hij zegt, nou, eerlijk gezegd zit hij wat ruim om de borstkas. Nou, hij vond hem ook wat zakkerig. Ze, nou, dat is een kwestie van bretels, hè? Ze ik een paar van die elastieken eraan. Maar ja, toen, nou, toen zat hij weer vuilste krap in het kruis, hè? Ja, en dat gaat niet, want een safaribroek moet speelruimte hebben. Maar ja, tot zover was hij hartstikke lekker gelukt. En ook of tot hij blitz was. Maar ja, dan komt mijn grootste fout nog was ik helemaal een voorsluiting vergeten. Ja, want ik kwam zo. Ik had middenvoor, had ik zo heel groot... had ik zo het wapen van Nederland geborduurd. Van, eh, ik worstel en kom boven. Nou jongen, we de prins vond er niks aan. Dus nou, ik was zo verdrietig. Ik was zo teleurgesteld. Janken! Ik kon niet meer ophouden. En opeens, daar kwam zijn de prinses hare koningin aangehold. En die zegt, hou alsjeblieft op met dat gehuil. Ze zegt, kijk, ieder mens mag wel eens één fout maken. Vooruit dan maar. Ze zegt, u krijgt nog één kans. Ze zegt, ik heb morgen een theeparty. Maakt u voor mij maar een leuke duipjes. ik zeg, nou, dat is goed. Ik zeg, maar wat is het ook weer precies, een duipjes? Is het net zoiets als een babydoll? Ze zegt nee, ze zegt een de dat is een jupe met een pull. Ik zeg, nou, ik zeg, dat is goed, Jules. Eh, haar prinses. Ik zit maken, ik zit regelen en ook of dat ik het doe. Dus nou, jongen, ik aan de gang. Knippen, belakken, borduren, rijgen. Dan had ik heel leuk voor die theeparty. Had ik een rok met een t-shirt. Ik had meteen een leuke muts erbij gemaakt. Maar ik heb alles in tijd van 10 minuten af, hè? Nou ja, ze had geen tijd om het te bekijken, want ze moest weg. Dus nou, jongen, ik vervuilde me kapot, jongen. Ik denk, wat nou, hè? Tot er opeens een licht in mijn hoofd ging branden of tot er een lamp opstak. ik denk, ze heeft toch vier dochters tot ze ze heeft? Kun je ze? Dat je ze kunt, die vier? Ook of dat het zusjes zijn. Nou... Ik denk, ehm, die ga ik eens bellen. Die hebben misschien ook wel iets nodig, hè? Dus toen heb ik gebeld naar uh, koningin Margriet. Mm, ik zeg, nou, ik zeg, eh, heeft u misschien iets nodig? Ze zegt, nou, dat is ook toevallig. maak je maar eens een zeilpak voor mijn man. Ik zeg, hoe heet je ook alweer, de pianist? Ik zeg, eh, van Holleboven of zoiets, hè? Ik zeg, eh, dat is goed. Ze zegt, maar wil u het wel heel snel klaarmaken? Ze zegt, want volgende week gaan we al een dagje zeilen met de groene draak. Ik zeg, nou, niet zo schelden op je man, hoor. maar ik had een heel leuk zeilpak had ik gemaakt. En ook of tot het hip was. Met een hele strakke capuchon. Koning Pieter, ik denk voor eventuele windstoten. Maar ja, dat was doorgepraat. Want er stond gisteren opeens voor mijn neus koning Klaus. En die zegt, ik heb gehoord of tot u nogal goed bent in het maken van carnavalspakken. Zo sympathiek, jongen. Maar ik vind echt de allerjaffialste die erbij loopt. Vind ik echt zijn de koningin, hare prinses, zijn de majesteit Juliana. Oh, die is zo leuk. Dus zo'n schat. Want ze kwam vanmiddag naar me toe. Ze zegt, nou, ik heb eindelijk eens even de tijd gehad om te bekijken wat u zo al gemaakt heeft aan creaties voor me. Ze zegt, maar ik zal het u maar zeggen. U kunt er maar beter direct een punt op breien. Ik zeg, nou, als u dat leuker vindt, dat zijn uw jurken. ze zegt u snapt er geloof ik niets van... maar u kunt maar beter direct afhaken. Ik zeg ja, wat wordt het nou? Breien, afhaken. Ze zegt, u begrijpt me niet. Ze zegt, maar ik geef u uw congé. Ik zeg, oh, oh, oh, oh nou, oh. Ja, congé, winstdeling kan mij niet schelen, hoor. Ze zegt, u snapt het niet. Ze zegt, maar morgen vindt u de schriftelijke revocatie in de bus. En nou ben ik zo benieuwd hoeveel geld het is, jongen. Tineke Schouten, de naaister van de koningin. When I saw you standing there.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 Nou ja, dat zou ik ook wel willen eigenlijk. Eh, dat je me want, eh, te want die, eh, te want die, te want die, enzovoort, enzovoort. Ah, lekker, eh. <laughs> ja, dan, Gaat helemaal goed. We gaan uh, bijna afsluiten. Just a walking in the rain Getting soaking wet Nog even zaggerijnig eruit eh, met regen Terwijl het buiten prachtig weer is Just a walking in the rain so alone and blue. And all because my heart still remembers you. People come to their windows, they always stare at me. Shade just walking in the rain, thinking how we met, and knowing things could change. Somehow I can't forget. in the Rain. Ja, luisteraars, eh, we moeten de laatste erin slingeren. Ik heb geen slingers bij me. Dus dat is nou weer jammer natuurlijk, dat ik geen slingers bij me heb. Maar uh, eens even kijken hoor. Wat, ik moet een beetje vlotte, vlotte uitkiezen om af te sluiten, luisteraars. Want anders valt u in slaap. Dat moet, is niet de bedoeling. Straks komt Hans Wassenaar. U uit de rijkste gemeente van uh, Nederland, Wassenaar. Oh nee, Bloemendaal is de rijkste gemeente. Maar goed, de ene na rijkste eh, gemeente heeft daar een grote villa... met zwembad, met jacuzzi, met sauna, alles erop en eraan. En dan wil hij van mij nog Nederlandse cd'tjes overnemen. Nou, ik, begrijp, begrijp, het allemaal niet met die man. <laughs> Het is wel ongelooflijk hoor, met die man. Nou ja, in ieder geval, uh, luisteraars, ik ga het afsluiten. Ik hoop dat u genoten heeft u gaat zeker verder genieten, want eh, ook Hans heeft natuurlijk eh, heerlijke muziek voor u meegenomen. Dat staat buiten kijf. Wat mij betreft, tot volgende week. Met natuurlijk ook dank aan Onno Hulshoff. Die was ik helemaal vergeten, maar die was er ook. <laughs> Oh, oh, kom er even bij, Onno. Ja, die kan er nog even bij, jongen. Eh, eh, ja. Hoe vond je het vanochtend? Was, was een beetje gezellig? Weer?